met het NOS Journaal. Vier inzittenden van het ongeluk gisteren zijn overleden. Zijn twee broertjes van 7 en 8 uit Soetermeer, een man van 40 uit Deventer en zijn dochter van 8. Drie andere slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde gisteren op de snelweg ter hoogte van Bornebroek. Twee auto's botsten daar op elkaar en belanden in het water. Het ijs in het zuiden en zuidoosten van Friesland is nog te slecht om een Elfstedentocht te kunnen uitschrijven. In het noorden is het ijs wel goed, zo heeft de vereniging de Friese Elfsteden laten weten. Vooral de sneeuw van vrijdag heeft voor problemen gezorgd. Het ijs moet minstens 15 centimeter dik zijn. De leden van de vereniging proberen de komende dagen de knelpunten op te lossen. Voor vakbond de Unie komt de sluiting van Netcar in Born niet als een verrassing. Vanochtend werd bekend dat Mitsubishi volgend jaar stopt met de productie van auto's in Nederland. De vakbond zetten in op behoud van de 1500 arbeidsplaatsen van, bij Netcar. Volgens de FNV-bondgenoten zijn er verkennende gesprekken met fabrikanten die de fabriek in Born mogelijk willen overnemen van Mitsubishi. Smartphone- en tabletfabrikant HTC heeft een winstwaarschuwing afgegeven. Het Taiwanese bedrijf verwacht in het eerste kwartaal van dit jaar een omzetdaling van zeker 1,7 miljard euro. Onder meer door hevige concurrentie van bijvoorbeeld Apple en Samsung. HTC is de op vier na grootste smartphonefabrikant ter wereld. De rivaliserende Palestijnse groeperingen Fatah en Hamas gaan een regering van nationale eenheid vormen. Fatah-leider Abbas, die nu ook de Palestijnse president is, wordt de premier van de nieuwe regering. Die heeft al staak verkiezingen voor te bereiden. De regering krijgt zeggenschap over zowel de westelijke jordaan als de Gazastrook. De Palestijnen hielden voor het laatst verkiezingen in 2006. Het weer zonnig en droog. Maxima liggen tussen min 3 in Zeeland en min 6 in Groningen. Vanavond kan in het noordwesten wat sneeuw vallen. Na vandaag houdt het koude winterweer aan. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staat op de A1 richting Amsterdam 2 kilometer file bij Dimmen door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. Op de A13 naar Rotterdam staat tussen Delft-Zuid en knooppunt Kleinpolderplein 3 kilometer. En op de A20 in de richting Gouda, daar staat tussen Schiedam en Rotterdam Centrum 4 kilometer door een ongeluk. Bij Rotterdam Centrum zijn twee rijstroken dicht.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 www.zfmzandvoort.nl always known us in the free of mind at night He's all alone, some things will never change God only known us in the free of mind at night At, at, at night Thank the shade. Within his dreams, he sees the life he made.